Dat zei hij voor de commissie De Wit. Volgens Wellink heeft hij zorgvuldig gehandeld en waren bij de overname door het bankentrio alle risico's geanalyseerd. Welling vond het jammer dat hij niet rechtstreeks met de premier kon praten over de ontwikkelingen bij ABN AMRO. Op Schiphol is een man opgepakt die wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen. Hij kwam net terug uit Thailand. In zijn bagage werden afbeeldingen gevonden van seks met kinderen. En ook bij de man thuis werd kinderporno ontdekt. De marechaussee houdt sinds 2008 gerichte acties op Schiphol om kinderporno-couriers te onderscheppen. En dat leidde begin dit jaar ook tot de aanhouding van een Ier die kinderporno in zijn koffer had. In de binnenstad van Groningen heeft brand gewoed in een jugendstilpand waar studenten wonen. Het vuur brak uit op de bovenste verdieping. Een vrouw wordt vermist. Twee bewoners liepen lichte verwondingen op. De oorzaak van de brand is niet bekend. Autofabrikant Toyota heeft gezegd dat de remproblemen met de Prius veroorzaakt zijn door een softwarefout. En daardoor zitten het antiblokkeersysteem ABS en het gewone remsysteem elkaar in de weg. De fout is inmiddels hersteld, zegt Toyota. Voor de auto's die al rondrijden worden binnenkort maatregelen aangekondigd. Onduidelijk is of er auto's worden teruggeroepen. In Nederland zijn vorig jaar minder boeken verkocht dan het jaar daarvoor. Gingen er 45,1 miljoen over de toonbank en dat is een afname van 5,5 procent. De drie best verkochte boeken waren Mannen die vrouwen haten van Stiek Larsson, Haar naam was Sarah van Tatjana de Ronet en Het verloren symbool van Dan Brown. Het weer... Vandaag bewolkt en af en toe regen. Vanuit het zuiden geleidelijk droog.